Kees Groot met het NOS-journaal. IS de verantwoordelijkheid opeist voor de aanslag gisteren in het Turkse Diyarbakir. Negen mensen kwamen om het leven toen daar een autobom ontplofte. De Amerikaanse organisatie SITE, die de online activiteiten van extremistische groepen bijhoudt, zegt dat IS via hun eigen persbureau claimt verantwoordelijk te zijn. De leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi, riep eerder deze week op tot aanslagen in Turkije, omdat dat land in buurland Syrië tegen IS strijdt. De Turkse autoriteiten houden het erop dat de aanslag in Diyarbakir het werk is van Koerdische militanten. Oud-minister Van Acht wil de marinier ontmoeten die beweert dat hij in 1977 de instructie kreeg de Molukse kapers van de trein bij de Punt te executeren. In Nieuwsuur ontkende de voormalig minister van Justitie opnieuw met klem dat die instructie is gegeven. Het was juist de bedoeling dat de gegijzelden te bevrijden en zo min mogelijk mensen te doden, zei hij. De actie kostte zes kapers en twee gegijzelden het leven. Nabestaanden van de kapers zijn een rechtszaak tegen de staat begonnen... omdat ze menen dat het executies waren. Na 35 jaar houdt de Haagse toneelgroep De Appel hoogstwaarschijnlijk op te bestaan. De gemeenteraad van Den Haag heeft besloten de subsidie aan het gezelschap, een bedrag van 1,9 miljoen euro, stop te zetten. De appel is volgens een adviescommissie niet meer onderscheidend genoeg. De toneelgroep werd in 1971 opgericht en heeft een trouw publiek in Den Haag en daarbuiten. Vier jaar geleden verloor de appel zijn subsidie van het Rijk. Nu ook de gemeente stopt, lijkt het doek definitief gevallen. In de eredivisie heeft Sparta thuis gewonnen van nummer 4 Heerenveen. In Rotterdam werd het 3-1. Sparta stijgt daardoor naar de zevende plek op de ranglijst. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Minimum temperatuur een graad of 5.